Renske van der Zallen met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad heeft opgeroepen tot een bijzondere bijeenkomst... van de Algemene Vergadering van de VN. Die wordt morgen gehouden. Vrijdag sneuvelde in de Veiligheidsraad een ontwerpresolutie... om de Russische invasie te veroordelen... omdat Rusland zijn veto gebruikte. China, India en de Verenigde Arabische Emiraten onthielden zich van stemming. De kans is groot dat de Algemene Vergadering... de Russische inval wel veroordeelt. Het hoofd van de Russische delegatie heeft bij een VN-klimaatoverleg... zijn excuses aangeboden voor de Russische inval in Oekraïne. Dat deed hij namens alle Russen die niet in staat waren om het conflict te voorkomen. Het overleg was niet openbaar, maar een transcript kwam onder meer... bij de Amerikaanse nieuwsite Politico terecht. Jozef Borrell, het hoofd van het buitenlands beleid van de Europese Unie... zegt dat hij bang is dat de Russische invasie niet stopt in Oekraïne. Hij zegt dat de lidstaten bezorgd zijn dat de oorlog ook overslaat... naar onder meer Moldavië, Georgië en de westelijke Balkan. Borrell kondigde ook aan dat Polen bereid is om als logistiek centrum te dienen... voor het transport van wapens naar Oekraïne. Het Internationaal Atoomenergieagentschap waarschuwt dat de strijd in Oekraïne kan leiden tot schade aan nucleaire installaties. Zo zijn in Kiev raketten neergekomen op een plaats waar radioactief afval ligt opgeslagen. Ook een andere opslagplaats raakte beschadigd. Voor zover bekend is op die plekken geen radioactieve straling vrijgekomen het management van de Russische dirigent Valery Gergiev heeft met hem gebroken. Gergiev is een vriend van president Poetin en kwam eerder onder vuur te liggen... voor zijn steun aan de Russische annexatie van de Krim in 2014. Zijn management in München zegt dat hij zijn belangen niet meer kan behartigen... gezien de invasie van Oekraïne door Rusland. Het weer, het is vannacht helder en fris met zo'n 0 graden aan zee tot min 4 in het binnenland.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 Eén ieder knikt gemeend. Zij krijgt een drankje en een schouder. Hij doet zijn verhaal. Er is niemand meer alleen is tijd, de hoogste tijd. Zo lang gewacht op weer een avond gezelligheid. Welkom mevrouw, welkom meneer, de deur opent weer. Oh, ik heet je welkom bij de eerste ronde. De glazen die staan waar ze altijd stonden. Te wachten om geduldig gevuld te worden. Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig. Ik heb gewacht op de dag dat dit kon. Het geluid van de bel weer luidt als ding dong. Het is al maanden sinds I've been gone Ik miste de sfeer en zelfs nog de bon Wat eerlijk, wat is het waard dat biertje Als je niet kan proosten met je naaste vriend dus vanavond gaan we los voor tien. Ik hoor een stem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend. Even los met z'n allen, even zonder de zorgen. Of op zijn minst op bewaren voor morgen. En breng een toast op de eerste rond. Ik kijk je aan en zeg, mogen er nog vele volgen.